De kopjes en de borden, de kom en de karat. Kiwi, waai weg, jij was toch. <laughs> Dezelfde dag opnieuw hetzelfde liedje. pom pom pom pom pom pom Maandag was dag. Welkom vrienden en vriendinnen van de Show op Radio Els 558. Het is vandaag maandag alweer 4 april van het jaar des Alas van 2016. Ja, eh, echt een prachtige Elsplaat hebben we deze week. je de Sun van in roept ook wel wat zeezender herinneringen los natuurlijk. Nou, hoe is het allemaal met jullie na de eerste dag werken? Het is natuurlijk altijd weer even tegenvallen natuurlijk. En, maar het weer was vandaag toch wel een beetje lekkerder hoor. Nou, behalve vanmorgen kwam er even wat regen voorbij, maar vanmiddag kwam toch het zonnetje er weer door. Dus toen zagen we de zon weer, om even in Els termen te blijven. Wat gaan we doen? De bekende dingetjes natuurlijk, de tijdmachine. Ik ga eens even op internet streunen of ik nog wat leuke dingetjes kan vinden. En we hebben natuurlijk heel veel muziek. Scott McKenzie komt voorbij, Anita Meijer, Perret, Tavares is het twee leuk van vandaag.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 tonight today. Misschien staan ze wel in de file, de melkboeren, ja. 50 <laughs> jaar terug gingen we in de tijd met Hermans Hermits uit 1966. En No Milk Today is een hele tijd geleden dat dat plaatje gehoord heeft. Er staan 57 files in Nederland met een totale lengte van 255 kilometer. Dus het is een zeer rustige avondspits. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. 24 uur per dag. Radio Els. heb ook geen idee als dat die plaats zo lang duurde. Jongen, jongen, het is al 12 minuten over de klok van 6 uur geweest. Je luistert naar Radio Hels 558 via het wereldwijde web www.radiohels558.nl. In het oosten van het land op de 1512 kHz op de middengolf. En in het noorden van het land, in het puntje van Nederland zoals dat heet, op de 105.4 FM. Als die aanstaat natuurlijk, dat moet je altijd maar even afwachten natuurlijk. Je hoorde het goede doel uit 1982. En België, is er leven op Pluto? Ik denk het niet. In 1982 niet en nu denk ik nog steeds niet. Het Engelse dorpje West Heslerton in het noorden van Yorkshire staat te koop voor 25 miljoen euro. Het dorp bestaat uit een landhuis, een kroeg en 43 woningen. Het dorp is 150 jaar in handen geweest van de familie Doornee, waarvan de laatste erfgename in 2010 overleed. Daardoor kwam West Heslerton in handen van een groep van erfgenamen die besloten het te verkopen. De laatste eigenares, Yves Nee, nee, was volgens de Engelse media een ontwapende, excentrieke oude vrijster. Maar ze zorgde er wel voor dat het betalen, betaalbare woningen waren en een levende gemeenschap, compleet met basisschool, voetbal, cricket en bowlingteams. Het dorp is 50 jaar vrijwel onveranderd gebleven. West Hesterton hoopt dat de nieuwe eigenaar de sfeer en de lage huurprijzen handhaaft, maar gevreesd wordt dat de projectontwikkelaars hun kans schoon zien. Ik heb eh, al even op Google zitten kijken en het is echt zo'n heel oud Engels plaatsje en dat is prachtig. Ik hoop dat het bewaard blijft. Hier is Rick Nelson Garden Party uit 1973 in de Ava Show. I went to a garden party to reminisce with my old friends, a chance to share old memories and play our songs again. When I got to the garden party, they all knew my name. No one recognized me. I didn't look the same, but it alright now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. people came from miles around, everyone was there. When Yoko brought a walrus, there was magic in the air. And over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hidden Dylan's shoes, wearing his disguise. But it's alright now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da, la da da da. played them all the old songs. Thought that's why they came. No one heard the music. We didn't look the same. I said hello to Mary Lou. She belongs to me. When I sang a song about a honky tonk, it was time to leave. But it's alright learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da. La da da da. La da da da. Someone opened up a closet door, and out stepped Johnny B. Good playing guitar like a ring in a bell and looking like you should. You gotta play at garden parties. I wish you would lot of luck, but if memories were all I sang, I'd rather drive a truck. But it's alright now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da. 558. Informatie. Een losgebroken stier koos maandagochtend in het Bijense stadje Echenvelden een supermarkt als veilig heenkomen. Het dier was ontsnapt nadat de aanhanger waarin hij zat bij een ongeval was omgeslagen. Tien runderen namen de benen, die op de stier na alle snel weer werden gepakt. De stier was volledig in paniek, liep op straat eerst een brandweerman ondersteboven en wist daarna de winkel binnen te dringen. Personeel en klanten zochten snel een goed heenkomen. De dolle stier richt in de winkel voor 10.000 euro schade aan eer een politieagent hem met een pistoolschot doodde. Ach, ach, ach, ach. Een lekker sopje. Wat goede muziek en je hebt de afwasshow. Radio Els 558. maandagavond. Voel je wel lekker. <laughs> Whitney Houston in 1987. I wanna dance with somebody who loves me. Ja, ja, ja, ja, ja. Zo ging dat hè, vroeger. Ja, ja, je met mij dansen. Niet met mij hoor, want ik kan niet dansen. Nee, ik kan amper soms nauwelijks lopen. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal natuurlijk. Hè. Wat ik wel kan is af en toe wat mooie muziekjes draaien. Zoals deze van de Golden Earring uit 1970. En wat blijft dit toch een knijter van een hit, hè, zoals dat heet. Hier is Back Home. opeens afgelopen. <laughs> De afwasshow. nobody else. Radio Els 558 in de Show. Tot een uurtje op 7 doen we dat elke werkdag. Oh, daar heb jij gelijk in Els. Het is ook nog een ex-Els hittip geweest in 1983. Ryan Perez en Dolce Vita. Dankjewel Els voor de rum met de chocolademelk. En dat betekent dat het hier weer tijd voor is. Ja, dankjewel Els voor de papiertjes. Dan gaan we weer eens even een blik werpen in het verleden wat er allemaal gebeurde vandaag. Het is vandaag 4 april en dat is de 95ste dag van dit jaar, omdat het een schrikkeljaar is. Anders zou het de 94ste zijn. En er komen er nu nog 271. Vandaag in 1973 was de opening van het World Trade Center in New York. En vandaag was het ook de dag dat het derde Nederlandse televisienet in gebruik werd genomen. En dat gebeurde in 1988. In 1912 vandaag. Tibet verklaart zich onafhankelijk van China en zes jaar later, in 1918, komt het in Amsterdam als gevolg van voedselschaarste tot ongeregelheden. In 1949 was de oprichting van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, beter bekend natuurlijk als de NAVO. En een trieste dag in Amerika vandaag, in 1968, vond vandaag plaats de moord op Martin Luther King door de blanke sluipschutter James Earl Ray. En in 2003 vandaag, voodoo wordt officieel erkend als godsdienst. Niet hier, maar in Haiti was dat. En vandaag in 1969, Denton Coley implanteert het eerste kunsthart. Helaas voor de patiënt eh, heeft het niet lang geduurd, want hij bleef nog maar 65 uur in leven, maar het begin was er natuurlijk. Dan gaan we eens kijken wie er vandaag jarig zijn of geboren zijn, als dus ze niet meer onder ons zijn. Dat was in 1932 Anthony Perkins, Amerikaans acteur natuurlijk. Hij overleed in 1992. Frits Bolkestein, gefeliciteerd vandaag. Hij is een Nederlands politicus van de VVD. Hij komt uit 1933. En tien jaar later was het de beurt aan Wick Jongsma. Hij komt uit 1943, Nederlands acteur. Hij overleed in 2008. En misschien ken je hem beter als meneer Harmsen uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Trea Dobbs is vandaag jarig. Zij komt uit 1947. En Gary Moore overleed in 2011, maar zag vandaag het levenslicht in 1952. Julie Forsyth is vandaag jarig, die komt uit 1958. Zo, even omslaan dat papiertje. Ik heb een beetje van die stramme vingers en dan blijven die papiertjes in elkaar plakken, weet je wel. We gaan eens naar wat voetballers toe. Een van de Gijp is vandaag jarig. Hij komt uit 1961. En Peter Hoekstra, voornamelijk van Feyenoord natuurlijk bekend. Hij is geboren in 1973. En dan gaan we eens kijken wie er vandaag allemaal zijn overleden. Dat was in 397 Ambrosius van Milaan. Hij was bisschop en kerkvader. Hij werd 58 jaar oud. In 1929 overleed Karl Benz op 84-jarige leeftijd. Hij was Duits uitvinder, maar zijn naam leeft natuurlijk voort in de auto's en Mercedes-Benz bijvoorbeeld. Dick van Rijn, hij werd 82 jaar oud. Hij overleed in 1996. Hij was een Nederlands sportverslaggever. En Sugar Lee Hooper, 62 jaar oud werd ze, was een Nederlandse zangeres. Zij stierf in 2010. Het is vandaag in de Rooms-Katholieke Kerk de heilige Hildebert van Gent. Die is zalig verklaard, die overleed in 752. En dan gaan we eens kijken naar het weer. In het verleden, in 1973, was de laagste minimumtemperatuur min 3,1 graden vandaag. En de hoogste maximumtemperatuur, schrik niet, 1946 was dat maar liefst 24 graden. Hè? Dan is het net begin april. Langste zonneschijnduur 11,7 uur was in 1909 en in 1994 was de langste neerslagduur maar liefst 18,2 uur kon je toen in de regen lopen. En dan hebben we het weer gehad. En dan gaan we gelijk maar door met het leuk En ik vind zelf dat het een geweldig leuk is. Want ik ben wel fan altijd geweest van die jongens. We gaan naar Tavares toe. Twee keer uit 1976. Want dat was wel het topjaar voor de jongens. Heaven Must Be Missing an Angel. En Don't Take Away the Music. Veel plezier ermee. leuk. Nu, nu, nu, nu. per dag. Radio Els. de muziek weghalen gaan we niet doen hier hoor. Bij Radio Els 558. Je hoorde het leuk. Schitterend hè, die jongens eh, van Tavares. En ze gewoon ook zo vreselijk mooi dansen erbij. Hè. Heaven Must Be Missing an Angel hoorde je. En Don't Take Away the Music. In de avond neemt de bewolking toe en in de nacht gaat het vanuit het zuiden opnieuw af en toe regenen. De meeste regen trekt over het oosten. De minima liggen tussen de 7 en 9 graden. Morgen overdag draait de matige wind van zuidwest naar west en wordt het 13 tot 16 graden. Het is bewolkt en het regent soms. In het westen breekt in de middag de zon door en blijft het droog. Woensdag is er eerst zon en later volgt er wat regen. Wat horen we nu allemaal meer Spaanse geluiden? Ja hoor, we gaan terug naar 1971 met Perre en ex-nummer 1 uit de top 40 en Borrequito. Un riquito como tú, que no sabe sin la justa. riquito como tú, yo sé más que tú. Yo sé a one speaker, one riquito como tú. Yo soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo seis letras hago mil canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a la chica, canto al tabernero portera, canto a lo que sea, canto al mundo entero y con este acento parezco extranjero, pero soy de vivo, me hago llamar Peter y mi nombre es Pedro. como tú. que tú, que tú y que tú, vos un requito como tú, que no te avecinas, vos un requito como tú, yo sé más que que tú y que tú y que tú y que tú, que tú y vos requito como tú, que no te avecinas, vos un requito como tú, yo sé más que yo sé más que tú y más que tú, y más que tú, que tú y que tú y vos requito como tú. que no sabes la Pobre quito como tú. Y yo sé más que tú. yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú. Y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú. Y pobre quito como tú. Geen idee waar hij het over heeft. <laughs> 1971 Borrachito. Ik kan me wel herinneren dat het een van mijn eerste zingertjes was die ik ooit kocht. Want volgens mij kwam dit plaatje ergens uit in september. En dan ben ik jarig en dan ik van mijn verjaardagsgeld dit eh, plaatje gekocht. Kan ik me nog heel goed herinneren. Je luistert naar de Rafa Show tot 7 uur. Dus nog maar een kwartiertje te gaan hier bij Radio Els 558.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 once in your life, you feel the earth. jaren 80 vierde haar grootste successen natuurlijk onze eigen Anita Meijer. En dit was Why Tell Me Why uit 1981. Een Russische man nam drie uur de tijd om de muur van een Siberische winkel in te beuken met een voorhamer. Om daar tien repen chocolade te stelen. De winkelmanager schakelde de politie in toen hij s ochtends de ingeslagen muur aantrof. Hij zei daarop dat er niets was ontvreemd. De 18-jarige plaatselijke bewoner werd aangehouden op verdenking van de hij bekende dat hij bier en koffie had gestolen, maar uit onderzoek bleek dat niet het geval te zijn. De man bekende later dat, hem, dat het hem eigenlijk om de chocola te doen was. En nou kan ik me voorstellen van zo'n iemand die dat doet, dat hij eerst gewoon in de ijzerwinkel die voorhamer is wezen kopen, waar hij misschien wel 50 of 60 euro voor heeft betaald, om dan 10 repen chocola te kopen, zich niet te realiseren dat hij beter gewoon die 10 repen chocola <laughs> natuurlijk kan kopen. Hier is Scott McKenzie en San Francisco uit 67. plaatje hoort, dan denk je natuurlijk gelijk aan de flauwe power tijdperk. Dit is wel de, de plaat van de flauwe tijdperk natuurlijk. Eh, voor, voor het geval je nog niet wist, het was Scott McKenzie met San Francisco.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 Ja, uitgevoerd in 1995 samen met Van Gant. Is er een einde gekomen aan deze avashow voor maandag 4 april van het jaar des alles 2016. Els heeft al plaatsgenomen in de non-stop studio en die gaat je de hele avond voorzien van de allerbeste gouden ouwe uit de periode 1965 tot en met 1990. Af en toe is wat uitstapjes nog verder, maar het meeste zal bestaan uit de jaren 60, 70 en 80 muziek. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Bye bye, zwaai zwaai. Radio Els 558.